Wouter Walgemoed met het NWS Journaal. Op een aantal incidenten na lijkt de avondklok die vanavond is ingegaan goed te worden nageleefd. In Urk is de teststraat van de GGD in brand gestoken. Ook is het er onrustig bij de haven. In Stijn in Limburg is de ME ingezet omdat tientallen jongeren op straat vuurwerk afstaken. Onder meer in Amersfoort, en Helder en Rotterdam waren protestacties. Bij de Markthal in Rotterdam werden tientallen boetes uitgedeeld en enkele arrestaties verricht. En op de A2 bij Zaltbommel controleert de politie alle automobilisten richting het zuiden... Daarbij worden veel boetes uitgedeeld. Het kabinet ziet af van de verplichte sneltest voor vliegtuigpersoneel... na protest van onder meer de KLM. Die zegt dat een sneltest vlak voor vertrek niet werkbaar is... omdat de kans aanwezig is dat positief geteste bemanningsleden moeten achterblijven. De KLM dreigde daarom te stoppen met intercontinentale vluchten op Nederland. Het kabinet heeft nu bepaald dat een sneltest niet hoeft... maar dat de bemanning bij een overnachting in het buitenland... zoveel mogelijk op de hotelkamer moet blijven. Het aantal arrestaties bij de massale protesten in Rusland... is volgens waarnemers opgelopen tot ruim 3400. Ze demonstreren voor de vrijlating van oppositieleider Navalny. Ondanks een verbod van de autoriteiten gingen vele tienduizenden mensen de straat op. In tientallen steden. Ook Navalny's vrouw Julia werd opgepakt, maar ze kwam later op de dag weer vrij. Op Schiphol is een van de grootste drugsbaronnen van Azië opgepakt. De 57-jarige Tse Lop, een Canadees van Chinese afkomst. Hij werd opgepakt toen hij wilde overstappen op een vlucht naar Canada. Met zijn drugsnetwerk, een van de grootste kartels ter wereld... zou hij verantwoordelijk zijn voor 70% van de drugs die Australië wordt binnengesmokkeld. Het weer vannacht kans op een winterse bui. Minima rond het vriespunt. Lokaal kan het ook glad zijn. Morgen overwegend droog met wat zon. Dan wordt het 3 tot 5 graden.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 Ladies and gentlemen, Mr. Chiavistelli DJ. DJ Chiavistelli. And this, this is my but it's best to But it's best to do something when you got no Chiavistelli. you bass, house music. Felli. go with Don't let me go with it. Don't let me go with it. Don't let me go with it. nine, nine, nine, nine, nine. boys, black, white, Puerto Rican, Chinese boys, white, tie, tie, toya, tie, tie, white, toe, tie, toya, tie, tie. Girls, girls, get that cash. If it's not a five or shaking it, ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you are ahead of the game. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's rough from that if it's lying out. It's rough from that if it's lying out. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, It's rough from that if it's lying out. It's rough from that if it's lying out. Come on. As long as I'm gonna be around you when the sun goes down, yeah. to play it back. Alright. Lucky me, lucky you. They've given us a two minute warning.